In 2019 vond een medewerker een grote lading cocaïne tussen de bananen. Het bedrijf deed aangifte bij de politie. Hoofdverdachte Ali G. maakte daarna misbruik van de situatie, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Die heeft dat als aanleiding gebruikt om dat bedrijf te gaan afpersen. Hij heeft zich eigenlijk voorgedaan als een grote drugshandelaar. Het bedrijf had zelf helemaal niets met drugshandel te maken. En eh, hij zette ze onder druk door te stellen van ik, eh, ik moet mijn geld terug. En eh, ja, dat, dat heeft hij twee jaar lang volgehouden. Drie anderen moeten ook de cel in, maar wel minder lang. Een minderjarige jongen die betrokken was bij twee van de aanslagen krijgt jeugdteken hij moet zich van de rechter dus laten behandelen in een inrichting. De officiële rouwperiode is voorbij voor de Britse koninklijke familie. Na het overlijden van Queen Elizabeth waren er tien dagen van nationale rouw tot aan de uitvaart. En de familie hield daarna nog een week extra aan. Die is nu voorbij en dat zie je op de social media van het Koningshuis. Op alle profielfoto's staat nu koning Charles en koningin Camilla. En over een paar dagen is het weer Stoptober. Je weet wel, die campagne over stoppen met roken. Om aandacht te vragen stond er een speciale Stoptober-camper op het MBO in Zwolle. We hebben hier buiten hele mooie rookvrije vlag staan, een rookvrij bord. En toch zien we hier nog heel veel mensen omheen die roken. Ja, want ja, stoppen, dat is nog best een stap. Ik zou het eigenlijk zeg maar, op mezelf willen doen, denk ik. Gewoon, lijkt mij makkelijker. Ben je al eerder gestopt? Of Ja, heel vaak al. Hoe ben je? Ik ben 17. En hoe lang rook je al? een jaartje of zo. Maar geen, eh, geen plan om te stoppen? Nee, nog niet. Nee. Eerst even lekker van genieten. Ja, dat wel. Maar de afgelopen jaren zijn een boel mensen wel gestopt. Komt volgens onderzoekers onder meer door het verbod op mentholsigaretten dat twee jaar geleden inging. Het weer, vooral veel buien, gaatje of 12. Morgen in het noorden eerst mistig. Verder een mix van zon, wolken en opnieuw wat nattigheid. Het wordt dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam.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 And when I hear that beat, I get my body up out my seat. I grab a guy and move my feet. He's right 106.9 ZFN in my head now They tell me that I'm crazy, lost my mind It doesn't really matter what they call me he's just out to get me He can never seem to look me in the eye de gouden morgenzon een heldere zee.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 Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. The fights, Those nights I tried to pretend it don't away. I pray someday that you will love me really, completely, just how I wanted it to be. But no, so wrong. Can't believe I stayed with you so long.